Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas wil gijzelaars vrijlaten in ruil voor een wapenstilstand. Het zou gaan om 50 tot 70 vrouwen en kinderen. Die zouden vrijkomen als er afspraken gemaakt worden over een staart het vuren van vijf dagen. Ook zouden er hulpgoederen de Gazastrook in moeten. Israël heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Onze demissionaire minister van Buitenlandse Zaken zei gisteren dat Nederland zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland wil brengen. Maar volgens het Rode Kruis kunnen die beter in buurland Egypte opgevangen worden. Dus omdat verzorgers dan ook met de kinderen mee kunnen eh, reizen en daar kunnen, kunnen blijven. Eh, het is dichterbij, de cultuur, de taal is allemaal veel gemakkelijker dan, eh, dan mensen veel verder weg verplegen. Volgens UNICEF zijn er sinds het begin van de oorlog bijna 7000 kinderen in Gaza gewond geraakt en meer dan 4000 omgekomen. Extra opletten de komende tijd met Black Friday. Webwinkels misleiden hun klanten nog steeds met nepaanbiedingen. Volgens een waakhond gooien ze de prijs eerst omhoog... om daarna te doen alsof er een supermooie sale is. Dat mag sinds dit jaar niet meer, maar veel shops doen het dus toch. Bedrijven komen de laatste tijd iets makkelijker aan nieuw personeel. Het aantal vacatures is de laatste drie maanden gedaald, zegt het CBS. Vooral in de horeca, industrie en handel. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid toe. Vooral jongeren met tijdelijke contracten verloren het afgelopen kwartaal hun baan. En het is Equal Pay Day, de dag dat er wordt stilgestaan... bij de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vandaag, op 14 november, is de dag waarop mannen... gemiddeld het jaarloon van vrouwen hebben verdiend. Vrouwen werken dus de rest van het jaar bij wijze van voor niks kan een goed moment zijn om je collega's aan hun jasje te trekken... en te vragen hoeveel zij verdienen. Sophie van Stichting Gelijke Beloning heeft wel tips hoe je dat kan aanpakken. Je kunt zeggen, nou ik luisterde vanochtend naar de radio... of ik las een artikel over Equal Pay Day. Dus zo zou je het gesprek kunnen beginnen met je collega's... en dan kunnen zeggen, nou ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat bij ons in de organisatie is. Zijn jullie misschien bereid om je salaris te delen? En als je dat lastig vindt, kun je ook eerst over je eigen salaris beginnen... en dan vragen aan de anderen of zij evenveel verdienen. En het weer nog, flink wat wind en vooral in het oosten een paar buien. Vanmiddag trekken die over het hele land en dan kan er ook hagel en onweer bij zitten.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 Hamas zegt gijzelaars te willen vrijlaten in ruil voor een wapenstilstand. Het gaan om 50 tot 70 vrouwen en kinderen die zouden vrijkomen... als er afspraken gemaakt worden over een staakt het vuren van vijf dagen... en het toelaten van hulpgoederen in de Gazastrook. De Consumentenbond wil dat de Nederlandse zorgautoriteit ingrijpt bij de zorgverzekeraars. Veel van hen hebben nog maar weinig contracten afgesloten met bijvoorbeeld ziekenhuizen... terwijl ze dat elk jaar voor 12 november geregeld moeten hebben. Het weer het waait stevig met geregeld regen, mogelijk met hagel en onweer.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 Then I raise up my finger and watch. you with an annoying smile When I saw that girl upon your arm I knew she won your heart with a fatal charm I said, soul boy, let's hit the town I said, hey boy, what's with the frown?